uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Ook vandaag voeren boeren weer actie in Den Haag, maar niet meer zo massaal als gisteren. Bij de Hofvijver is straks een boerenontbijt voor voorbijgangers. De betogers willen iets terugdoen voor de inwoners van Den Haag na de overlast van gisteren. Ook willen ze in gesprek met belangstellenden over waarom ze actie voeren. Een aantal boeren bleef vannacht slapen op het Malieveld. Hoeveel is niet bekend. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het stikstofbeleid. Ziekenhuismedewerkers in heel het land leggen op 20 november het werk neer. Het gaat daarbij om niet spoedeisende zorg. Volgens de vakbonden is het de eerste landelijke staking van ziekenhuispersoneel. Aanleiding zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. Zorgpersoneel voert al sinds de zomer actie voor een hoger loon en minder werkdruk. De bonden verwachten dat in zo'n 40 ziekenhuizen het werk wordt neergelegd. De academische ziekenhuizen doen niet mee aan de actie, want zij vallen onder een andere cao. Premier Rutte noemt het geweld tussen Turken en Koerden in Rotterdam gisteravond onacceptabel. Een demonstratie van Koerden tegen de inval door Turkije in Syrië liep flink uit de hand. Rutte zei dat je mag demonstreren, maar dat we dat in Nederland wel beschaafd doen. In Valkenswaard zijn vannacht 20 bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd... na de vondst van een explosief. Het projectiel lag voor de deur van een café. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief onklaargemaakt en meegenomen. De zonneauto van de TU Delft is tijdens de World Solar Challenge in Australië in brand gevlogen. Van de wagen is niets meer over. De bestuurder kon door teamgenoten op tijd uit de wagen worden getrokken en raakte niet gewond. Het team van Delft was bezig met de laatste etappe en lag op koers om de wedstrijd te winnen. Het weer, de dag begint droog en af en toe schijnt de zon. Later kan er een bui vallen. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen veel regen en een stevige zuidwestenwind. En ook zaterdag gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam een kwartier vertraging tussen Blarikum en naar de vesting. Zo'n 10 minuten is de vertraging op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht. Op de A4 daarna richting Amsterdam voor de Schiphol-tunnel een kwartier vertraging vanaf Roelof Arendsveen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en de Dorp een kwartier vertraging.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 Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen eh, Zandvoort. 17 oktober. En dit is vandaag de 291ste dag, 290ste dag van het jaar. Nog 75 dagen tot het einde van het jaar. 75 dagen wachten voor je rotje af te steken. Hoewel ik het niet zou doen hoor. Ik, eh, ik ben niet zo van het vuurwerk. Maar oké, oké, oké. Wat gaan we doen vandaag? Ah, we gaan leuke muziek draaien. Laten we daar eens mee beginnen. En als je net wakker bent, is eh, vijf half over acht. In den morgen. Vandaag is eh, een dag dat... in 1957 de dijk tussen eiland Marken en het vasteland wordt gesloten. Ja, dat soort dingen zijn ook gebeurd. En eh, het is in 1995 dat de oprichting van de Amerikaanse voetbalclub eh, Sporting Kansas City en de Los Angeles Galaxy is eh, gerealiseerd. Dat is niet interessant, maar ja, je zou het willen weten. Je weet het niet. Ja, dat, dat zijn van die dingen. En het is ook vandaag de dag dat Sandra Remer geboren is in 1950. Helaas twee jaar geleden veel te vroeg overleden. Bijzonder leuke en lieve vrouw. Eminem is eh, vandaag jarig, geboren in 1972. En Sharon Lidl. <laughs> Ik ken haar niet, maar ze is wel geboren in 1972. Nou, laat maar eens eh, wat eh, gaan doen aan de muziek, want anders wordt het helemaal niks vandaag.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 Dat is toch knap, hè? Uit Engeland naar de hele wereld wil met hem werken. En hij maakt ook wel bijzonder mooie muziek. even 24 uur per dag. Jouw muziek, met de allermooiste en allerfijnste muziek. En informatie over cultuur, evenementen, gemeente, nieuws, politiek, sport... welzijn en weer en verkeer. Over het eh, weer gesproken, ik vraag het even aan mijn vriendinnetje. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag wordt het deels bewolkt in Zandvoort... met een maximum van 15 graden en een minimum van 11. Nou. Op dit moment is het 12,5 bewolkt. Dat is toch leuk? om te weten. Informatie eh, genoeg hier bij ZFM. Hier zijn de Eagles. En One of These Nights. ZFM, hou hem erop. Je kan ook meekijken op ZFM live. Kan je naar mijn rug kijken. Ik weet niet of dat zo leuk is. Zing! Amerika. En One of These Nights bij ZFM. En vandaag is de nieuwe Zandvoortse Courant uh, eh, weer eh, bij op de mat. Er staat een leuk artikel in over ZFM. Nieuw in bij ZFM door nieuwe programmaleiding. Moet je even lezen, is leuk. Is leuk. Is echt de moeite waard. Goedemorgen. Bij ZFM in de morgen. Hier is George Michael. En Heal the Pain. Bijna kwart over acht. Michael, En hij heeft het nummer geschreven omdat hij een nummer wilde schrijven... die een beetje op een Paul McCartney-nummer leek. En dat is dit geworden. En later heeft hij hem ook met Paul McCartney gezongen. Is dat niet mooi? Vind ik wel. Vind ik uiterst gevoelig. En deze heb je waarschijnlijk niet zo vaak gehoord. Maar het is wel een hele leuke plaat. Het is Harry Nielsen. woke up, said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Harry Nielsen is dat, een uh, eh, coconut, put a lime in de coconut. Hij, eh, hij is in 1994 overleden, was een eh, componist, pianist, zanger en gitarist.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 Zigo kanaal 40 krijgen ook nog eh, nieuws bij. informatie over Zandvoort. En alles wat hier gebeurt. Welkom bij Michael Bublé. Het geluid van Zandvoort. Wat loopt er allemaal door elkaar? Het loopt er... Eh, it That's me in the corner. Movement, zo heten ze. En ze bestaan niet meer. Dus we kunnen ze niet meer live zien. Dus draaien we de muziek maar. Nou, rustig, rustig, rustig. Robert Palmer. Bij ZFM, kent u hem nog? Uiterst vriendelijke man. Keurig was hij altijd in pak. Af en toe een paar leuke dames erachter. heet hij Alan Palmer, maar hij noemde zich Robert Palmer. Nou, altijd handig. En Can We Still Be Friends bij uh, eh, ZFM. We hebben de leukste muziek voor je. Het is bijna vijf over half eh, negen. De koffie is warm. En het is een hele mooie ochtend. zet van eh, de Australische band eh, eh, Sherbet. En nou, dat is alweer een tijdje geleden. Mhm. Een beetje meemummelen. Hier zijn Simon en Garfunkel. het liedje gaat over Amerika.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 Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. When you started off with nothing and you found that you're a self man. With You. Een leuke plaat. En je weet, oktober is wildmaand in uh, Zandvoort. En dit weekend, 19 oktober, is er een roofvogelshow. En als je een keer eh, de mogelijkheid krijgt om eh, naar, de, naar de waterleidingduinen te gaan... dan moet je dat zeker even doen. Want de, de, de herten zijn helemaal aan het beurlen. En aan het, het is echt bizar om te zien en te horen. Je hoort het ook in een ander programma wat ik maak. Lopen met Loogman. Vanavond tussen 7 en 8. Moet je maar even luisteren. dan hoor je de, dan herten beurlen en vechten. En, uh, het is echt bijzonder. Hier is een niet zo bekend liedje van Stevie Wonder. They say that heaven is 10 zillion light years away. And a righteous street someday. They say that heaven is ten zillion light years away. But if there is a God, we need Him now. Where is your God? what my friends ask me. And I say it's taken him so long, cause we've got so far to come. I mean, people, why can't they say that hate is 10 zillion light years away? Why can't God's love in every soul. Why must my color blind make me a lesser man? I thought this world was made for every man. He loves us all. fun. 1974. Heaven is 10 zillion light year away. Prachtige plaat van Steve Wonder. ZFM. Het geluid van Zandvoort. En eh, ja, eh, aanstaande 20 eh, oktober, dat is dit weekend... Uh, de cadeaumarkt op het Badhuisplein van 10 tot 5. Dus als je nog een cadeautje voor iemand wil geven, doe dat dan.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 het te lang Wow, het duurt te lang Sta stil, Het duurt te lang Wat een talent is zij zeg, ongekend Ongekend, zij heet eh, Devine Michel En uh, het duurde te lang Beetje rust in de Laatste plaats voor het... Uh, voor het niet... Nee, nee, nee, nee. Nee, hierna krijgen we er nog een. Dit is Wicked Game. Chris Isaac. Bij ZFM. bijna negen uur. Game was dat van Chris Isaac. Bij ZFM. All About Soul vandaag bij eh, ZFM. En, uh... She waits for me at night. Billy Joel. She waits for me in silence. all about soul. all about soul. zoals we hem niet uh, eh, altijd kennen. It's all about soul. Goedemorgen ZFM. Zometeen het nieuws. Het weer.